start van de show. Dat kun je wel zeggen, denk ik. Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Laat haar niet gaan. Wat een romantiek alweer. Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Ik ga twee uur lang je oren verwennen met prachtige muziek. Je trommelvliezen, ehm, strelen, kietelen misschien wel. Met prachtige deunen. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben ook nog interessante onderwerpjes te bespreken. Dus alles komt aan bod. Zeker op deze zondagmorgen, nu je de kerst hebt overleefd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Want het is een prachtige oude van heel, heel, heel lang geleden. Aphrodite's Child en I Want To Live. En voor de zombies en She's Not There. En ehm, oh ja, Aphrodite's Child werd natuurlijk ook eh, achteraf heel beroemd door eh, Demis Roussos. Die natuurlijk een fantastische zangcarrière had. Vooral in Duitsland. Goedemorgen, kom je er net bij. Ehm, ja, zoals ik al zei, ik ben bij tot 12 uur. Ik ben jouw gast hier. En... Straks hebben we ook een interessant onderwerp te bespreken. Het gaat over het kan wel. Wat kan hem wel, dat hoor je straks uit de mond van Wieke Potjer. Die weet er alles van. Optimistisch, ook voor het nieuwe jaar. Terecht natuurlijk ook. Intussen nog iets moois van Isabelle A. in afwachting van Wieke. Jij mag altijd op me rekenen. mooie antieke zeg. Ongelooflijk. Paul Anka op deze zondagmorgen bij GoFM. En Lonely Boy. lonely boy. En dan voor de reddende engel Isabella A. Ah, goh, je mag altijd op berekenen. Tuurlijk. Tja. Eh, trouwens, ik bestelde koffie. Ik denk van nou, geef me een bakkie. Dan kan ik weer voort op deze zondagmorgen. Maar ik krijg een smoothie, zeg ik van. Goh, is dat appelmoes? Nou, ik krijg gelijk bijna een draai om mijn oren. Nee, zeg, het is echt een smoothie. Het ziet er een beetje uit als appelmoes. Het is wel eh, lekker eigenlijk. Dus, ja, maar het is een, eh, een drankje met van alles en nog wat in. Dus, nou, ik ga er even van genieten terwijl jij luistert naar John Paul Young en Lost in Your Love.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 Ja, jij wel? Weet toch ook niet? Nee, toch heten ze Bad English. Time Stood Still, hier bij GoFM. En John Paul Young met Lost in Your Love. Ehm, een paar andere hits gehad die veel bekender zijn dan deze, maar... Je begrijpt het wel, in deze show draaien we graag een eh, andere rit dan je zo al gewend bent. Dus... In het ogenblik gaan we praten met Wieke Potjer. Zij is eh, heel positief. Zij zegt, het kan wel.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 Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close. Greenfield en Cook. Jawel, een groot deed uit 1972. In de tijd dat we ook twee vakbondsleiders hadden die eh, dezelfde naam hadden. Eh, ja, Arie Kok en Wim... Eh, nee, Arie Groeneveld en Wim Kok. Zo is het juist, hè? Ja. Alleen die zongen een heel ander liedje, zou je kunnen zeggen. Een toontje hoger misschien wel dan deze heren. Melody dus, hier in de show bij jouw eigen GoFM. En voor Snow Patrol en Just Say Yes. En dat deden ze ook uit op volle borsten. Je hoort de vraag regelmatig voorbij komen. Kan groener, eerlijker en leuker leven wel samen? Tja, volgens Het kan wel, kan het wel. En ze hebben er ook nog een heel mooi boek over geschreven. Het kan wel voor een groener, eerlijker en leuker leven. Ik ga erover praten met Wieke Potjer. Zij is van Het kan wel. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Potjer, wat is dat? Het kan wel. Eh, het kan wel is een eh, online platform eigenlijk, wat al best wel een tijdje bestaat. In 2005 eh, is het opgericht. En wat we eigenlijk doen, is elke dag content bieden om te inspireren tot een groener, eerlijker en leuker leven. Dus dat doen we met inspirerende verhalen van, van pioniers, van wereldverbeteraars, mensen die het anders doen. Maar ook eh, door het geven van eh, praktische tips, achtergrondinformatie, feitjes, al dat soort dingen. En hoe ziet dat er dan uit? Waar richt je je speciaal op? Nou, eigenlijk richten wij ons op iedereen die ehm, benieuwd is naar hoe je dat kan doen en die daardoor geïnspireerd wil raken. En die ook een beetje positiviteit en handelingsperspectief eh, wil in zijn leven. Want uiteindelijk, als je al het nieuws hoort in zeg maar, de reguliere nieuwsprogramma's en de reguliere nieuwssites over het klimaat dan ja, kan je er heel somber van worden. Het ziet er allemaal niet zo heel erg goed uit. Maar er gebeuren gewoon ook heel erg veel leuke en goede dingen. Eh, heel veel leuke en goede initiatieven van bedrijven, organisaties, individuen. En die willen wij graag eh, uitlichten. En daarmee willen we een beetje hoop bieden in bange dagen, zal ik maar zeggen. En eh, tegelijkertijd ook laten zien wat je zelf kan. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen: ik kan in mijn eentje de wereld niet veranderen. Maar wat je doet uh, maakt wel degelijk verschil. En, en het begint bij stap 1. Dus, dus wij laten gewoon zien wat voor dingen je wel kan doen. Je zegt van het kan wel. Dat is een hele positieve boodschap. Geef eens wat voorbeelden uit de praktijk wat dan wel kan en misschien de naam heeft dat het niet kan. Nou, dat begint al bij het hele grote idee dat je een duurzamer leven kan leiden. Hè. Daarvan denken mensen al, dat is, eh, dat is best wel eh, moeilijk. Maar dat valt dus wel mee. Mensen denken dat het heel ingewikkeld is. Zo wordt het ook vaak een beetje gebracht. Want als je niet oplet, dan worden dat vaak van die berichten als je mag een heleboel niet. Je mag geen eh, vlees meer eten, je mag niet meer vliegen, je mag geen kleding meer kopen, je mag niet meer consumeren zoals je dat gewend bent. Je hebt nergens meer recht op. Het is heel vervelend en ongezellig klinkt het dan. En wij laten zien eh, dat het allemaal meevalt. En dan doen we soms door hele praktische tips, door heel eenvoudig te zeggen: Nou, eh, vijf manieren om bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten. Of eh, tips om tweedehands kleding te gaan kopen. Hoe vind je nou dat pareltje in dat grote aanbod van, van tweedehands kleding? Maar we doen ook aan trendsignalering door inderdaad ook te zeggen: Tweedehands kleding bijvoorbeeld is heel erg in opkomst. Het aantal eh, tweedehands winkels is enorm gestegen. Er zijn zelfs prognoses dat over vijf jaar een grotere omzet draait dan bijvoorbeeld de fast fashion van nu. En dat zijn gewoon positieve berichten waarmee je in ieder geval eh, het gevoel krijgt: oh, er is wel degelijk iets positiefs bezig in de wereld. Er zijn wel degelijk mensen bezig om eh, stappen te zetten. En ik kan daar zelf, zelf aan meedoen. Nu hebben jullie een boek uitgebracht. Het kan wel voor een groener, eerlijker en leuker leven. Ja, dat is eigenlijk eh, de slogan van jullie eigen instelling, zal ik maar zeggen. Wat vind je in dat boek? Eh, nou, het boek is een beetje de papieren versie, als het ware, van ons online platform. Wij dachten het is een leuk idee om al die verhalen te bundelen. En uiteindelijk <laughs> zijn we op pad geweest en hebben we allemaal nieuwe verhalen geschreven. En dan nog kwamen we tijd en bladzijden tekort, want er gebeurt zoveel. Maar wat je erin vindt zijn. Ehm, het zijn wat feiten, wat achtergrondinformatie en heel veel interviews en reportages. Dus feiten over bijvoorbeeld hoe zit het nou met de kledingindustrie, hoe erg is het, maar ook eh, achtergrondinformatie als eh, hoe werkt veranderen nou en kan ik in mijn eentje echt verschil maken. En dan inderdaad de reportages. We zijn op pad geweest bijvoorbeeld eh, met twee jonge ondernemers van een onderneming die heet Wilderland. Die proberen de biodiversiteit te vergroten door onkruid te planten op het boerenland en daar dan thee van te oogsten. Of we hebben een interview met eh, Suzanne, dat is een begrafenisondernemer die eh, zich heel erg hard maakt voor het composteren van het menselijk lichaam na de dood. Dus dat is een milieuvriendelijke manier voor na de dood uh, interview met Emily, die zonder afval leeft. Dus eigenlijk zo ongeveer een kilo afval maar per jaar produceert. En hoe ze dat dan doet en hoe ze zover gekomen is. Dus het is eigenlijk voor iedereen wat wils. We bespreken een heleboel verschillende thema's, net als op de website: wonen, eten, lifestyle, zero waste, natuur, energie, reizen en body-mind. En je kan een boek natuurlijk in één druk uitlezen van voor naar achter. Maar je kan ook af en toe een stukje lezen. Want het is wat dat betreft net een beetje opgezet zoals een tijdschrift. Het zijn allemaal eh, losse verhalen die je ook los van elkaar eh, zou kunnen lezen. Dus je kan hem ook naast je, op je nachtkastje naast je bed leggen. Dus het kan ook wel in één keer uitlezen. Dat is dan eigenlijk een beetje het verhaal. Waar kunnen mensen meer te weten komen over Het Kan Wel? op onze website, heel simpel, hetkanwel.nl. Daar kan je ook eh, meer informatie vinden over het boek. En daar, zie je, eh, daar kan je onze eh, socials zien, je kan je inschrijven voor onze nieuwsbrief. En je ziet de dagelijkse artikelen die wij schrijven. Er staan meer dan 8000 artikelen op die site. Dus je kan nog wel even vooruit als je, als je daar gaat rondneuzen. Wieke Potjer van Het Kan Wel, dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. stop This is England on a winter's afternoon. There is no sun, there's just a pale and tired moon. The shivering sparrows on the smoking chimney tops. And all the children suffer from cold and flu and rain. De Glitterband, ja. Inderdaad, de band van Gary Glitter, weet je wel. Ja, uit de jaren 70, vele hits. Kwam ook in opspraak, de goede man. Hmm, people like you, people like me. En uh, Alan Price met zijn set en Don't Stop the Carnival uit 1968. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM, hè. Dus ehm, trouwens ook op onze televisiezender natuurlijk, GoTV. Daar is dag en nacht. Prachtige, lekkere oude videoclips, maar ook eh, nu en dan een hele nieuwe. Dus eh, ja, ik heb het wel eens aanstaan als behang, weet je wel. denk ik van, goh, even wat bewegend beeld in de kamer, doe ik gewoon Go TV. Ja, gewoon lekkere muziek en dan heb je er ook nog wat bewegend bij. Dus dan is het wel helemaal dubbel leuk. Goedemorgen, kom je er net bij. Dit is, eh, ja, goedemorgen. Op deze zondagmorgen met Matt Bianco. Half a minute. Enrique Iglesias hier bij GoFam en Tired of Being Lonely. Of nee, sorry. Ja, ik ben een beetje in de war vandaag. Zou het komen door eh, het gedoe. Eh, kerstmis vind ik altijd zo'n uh, gedoe. Is nu weer voorbij gelukkig. Vind ik tenminste hoor. Misschien zit jij nog wel lekker in die sfeer. Ehm, dan krijgen we ook nog nieuwjaar. Och, deze keer wel wat rustiger denk ik. Met heel weinig vuurwerk. Hoewel het hier bij mij in de buurt eh, regelmatig Warzone is, gewoon midden in de nacht. Misschien bij jou ook. Niks van aantrekken hoor, gewoon maar negeren denk ik dan. Ja. Ah. Met Bianca ook, eh, half een minute, hier zo eh, bij jouw GoFam.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 God, is het uurtje alweer snel gegaan. Straks, over een paar minuten ben ik weer bij je terug. Na het nieuws. En eh, dan gaan we weer lekker muziek draaien. En sturen we onze razende verslaggever weer op pad. En dan gaan we eens even kijken wat hij nu weer heeft opgehaald op straat. Want u bent hem vast een keer tegengekomen. En ook het nodige tegengezegd. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten.